een van de allermooiste nummers van George Harrison. Something op deze zondagmorgen bij GoFM. Wat een mooi begin van de show. Die gaat duren tot 12 uur. Dus stay tuned. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ja, vandaag ook weer gewoon lekker veel muziek tot 12 uur.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 En uh, een beetje vochtig, voelt een beetje als drie graden, zeggen ze hier op de website van Weer Online. Dus ja, dan zal het wel waar zijn. Je hoorde warme muziek dus van Joshua Kennison en Jesse. En daarvoor natuurlijk Madonna en La Isla Bonita. Straks, over een eh, kwartiertje ongeveer, gaan we praten met de jeugd in de politiek. Een kandidaat voor Volt. En hij pleit voor meer jongeren in de politiek. Ja, het gaat over hun toekomst. Of misschien, als je jonge luisteraar bent, jouw toekomst. En hij doet een beroep op je. Je hoort het zo meteen over een kwartier hier in de show. Though life is empty since you have gone, you're always on my mind. Though out of sight. It's lonesome through the day, but oh, the night I cry my heart out. It's bound to break. Since nothing matter. Let it break. I ask the sun and the moon, the stars that shine. What's to become of it? This love of mine. ask the sun and the moon, the stars that shine.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 En eh, best wel een beetje onschuldig, zou je kunnen zeggen. En daarom hoor je hem hier in de show bij GoFam op deze zondagmorgen. Een herfstige zondagmorgen. Verder hoorde je Michael Bublé, de crooner van deze tijd. This Love of Mine hoorde je hier in de show. Het is alweer eh, zo'n 9 minuten voor half elf. Wat schiet de tijd op? En wij zijn hier lekker aan de koffie. En eh, we zijn hier aan de mini gevulde koeken. Want ze denken tegenwoordig aan onze lijn en zo. Hè? Dus, mooie muziek hier in de show bij GoFam van Amsterdam. Luister mee naar Lucy. Lucy, kom je er net bij? Goedemorgen. Lucy, Lucy, Lucy, Lucy. too hot to handle. Let me know now. I've got this yearning inside me, and it's running deeper than the night. So don't go fooling with my hunger. If you can't keep me satisfied. stop me once I begin. de Climax Blues Band. Niet echt veel eh, hits hebben ze gehad. Ja, dat is wel jammer, want het is een eh, mooie en een goede band. Ooit. Maar wel een paar prachtige albums. Waarvan uh, een van de nummers wij plukten, zou je kunnen zeggen. Climax Blues Band dus Gotta Have More Love. En voor Lucy Lucy van Amsterdam. Over een paar minuten gaat Terra Cox praten met een jonge kandidaat parlementariër voor Volt over, ja, er moeten meer mensen, meer jonge mensen in de politiek. Hij roept de jeugd op, zich kandidaten stellen. dat is natuurlijk een beetje laat voor de Tweede Kamer. Maar eh, er komen ook alweer Europese verkiezingen aan. En dan vervolgens alweer gemeenteraadsverkiezingen en provinciale statenverkiezingen. Het gaat allemaal razendsnel. Dus luister mee, over een paar minuten na deze van Celine Dion. chercher l'étoile. Vous qui vivez un rêve, vous, héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre. De politiek heeft snel meer jongeren nodig. Dat vindt Bart Hemmes. Hij is 23 jaar en zit in de politiek. Fijn dat je bent, Bart. Dankjewel. Bart, eh, jouw plek, jouw rol in de politiek, wat is die op dit moment? Nou, op dit moment ben ik kandidaat voor de Tweede Kamer, voor ehm, nou, ik hoop erin te komen. Stikkeltje onwaarschijnlijk gezien mijn positie op de lijst, maar ik doe mijn best. Waarom vind je nou dat de politiek snel meer jongeren nodig heeft? Laat me een paar argumenten op een rij zetten. Wat zijn je argumenten? Nou, wat je de, de laatste tijd ziet, eh, is dat er een heleboel problemen zijn. Je hebt stikstof, klimaat, eh, wonen. En dat zijn allemaal problemen ehm, die, die, we zelf hebben gecreëerd. Ehm, door gewoon op korte termijn na te denken en niet eh, naar de lange termijn te kijken. En als je dan naar jongeren kijkt, ehm, ja, die hebben enorm veel belang bij de toekomst. dus die kijken ook op een iets langere termijn naar de oplossingen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ik heb een niet representatieve steekproef gehouden niet aan select, zal ik eerlijk bekennen. Maar wat denk je dat de voornaamste zorg is van ouderen met kinderen? Heel veel mensen denken, ja, als je 50 bent, heb je een kleinere toekomst dan iemand die 20 is. Dus iemand die 20, die, die is belangrijker. Maar diegene van 50 heeft niet alleen zijn eigen toekomst, maar die is ook heel erg bezig. Als mijn kind maar een huis heeft, als mijn kind nog maar in een gunstig klimaat kan wonen, enzovoort, enzovoort. Dus ik weet niet of dat nou tegengestelde belangen zijn. Nee, misschien zijn er voor, voor een groot deel ook gedeelde belangen. Eh, bedoel, eh, iets als woning is natuurlijk een heel concreet voorbeeld eh, waarbij misschien dezelfde interesse hebt. Maar ik denk wel dat je, je blik anders is. Als je kijkt naar de, naar de toekomst, nou ja, ik, ik moet toch wel tot aan nou ja, laten we zeggen, laat positief schatten, tot aan 2090 rekenen. Ehm, en voor andere mensen is dat, is dat net even anders, die termijn waar je, waar je rekening mee houdt. maar goed, dat betekent niet dat jongeren en ouderen per se andere ideeën hebben. Ik denk dat het belangrijk is om gewoon een goede mix van jong en oud te hebben. Kan jij een paar speerpunten van eh, Volt noemen, zonder nou direct reclame te maken, maar gewoon wat zijn nou belangrijke speerpunten voor Volt? Een heel belangrijk speerpunt is Europa. Ehm, wij zien dat je de grote problemen in de samenleving echt alleen op Europees niveau kan oplossen. Ehm, en dan haak ik gelijk even aan bij een ander speerpunt van ons, klimaat. Ehm, dat is een probleem, dat nou, moet je echt op Europees niveau aanpakken. Wij willen bijvoorbeeld korte afstandsvluchten van, eh, willen verbieden. En eh, in plaats daarvan willen we dat mensen met de trein gaan. Maar ja, dan moet je wel zorgen dat het openbaar vervoer gewoon goed geregeld is, ook internationaal. Dus daar is ontzettend veel Europese samenwerking voor nodig om dan die hogesnelheidsnetwerken te creëren. En ook te zorgen dat je makkelijk je ticket kan boeken. Ik wil zelf nog één puntje uit jouw eh, lijstje, eh, wat ik niet gehoord heb, toch zelf even noemen. Jullie zijn voor 16 jaar, eh, ga maar kiezen. Ja. Nou weten we met z'n allen onvergroeide hersenen, hormonaal instabiel, lange termijn plan, planning lukt niet, risico's inschatten gaat al helemaal niet. Ehm, nou, bij ouderen ook een probleem hoor, maar bij ouderen is het een percentage, maar bij jongeren dit is gewoon 100% van de jongeren. Gewoon, die zit in die groeifase. hoe kijk je daar tegenaan? ik zie dat je niet een heel positief eh, beeld hebt van de gemiddelde 16-jarige. Nee, ik vind, ik vind 16-jarigen sprankelend, juist leuk, spannend. Maar of ze dit aan kunnen, dat bedoel ik. Eh, maar ik heb een zeer positief beeld van de 16-jarige. Ja, ik denk dat 16-jarigen dat absoluut aan kunnen. En ik denk dat het juist belangrijk is om het in die fase van je leven... om dan voor de eerste keer te gaan stemmen. Eh, als ik naar mezelf kijk, waar was ik op 16 jaar? En toen zat ik op de middelbare school. En toen was ik mijn lessen maatschappijwetenschappen aan het volgen. Hoe nuttig was het geweest om in die lessen ook meteen de verkiezingen mee te kunnen nemen. En dat je dan begeleid wordt richting het maken van een keuze op wie je gaat stemmen. Dat is ontzettend waardevol. En onderzoek toont ook aan, als jij vroeg in je leven bent begonnen met stemmen, dan is het waarschijnlijker dat je dat ook daarna gaat doen. En als je in, de, ja, in het begin dat je mag stemmen niet gaat stemmen, dan is het ook zeer waarschijnlijk dat je dat later in je leven niet gaat doen. Dus ik denk dat het juist heel erg belangrijk is op het moment dat je nog onderwijs volgt, om dan voor de eerste keer te gaan stemmen. Nou volg je op je achttiende ook nog onderwijs, maar ik voel aan dat we het daar nog een keertje over gaan hebben, Bart. Ja, absoluut, <laughs> absoluut. Eh, wat moet er nou gebeuren bij jongeren om hun meer interesse te laten hebben in die politiek? Want je zegt er moeten snel meer jongeren komen. Nog eventjes, wat moeten we nou doen om dat te bewerkstelligen? Ik denk dat het belangrijk is dat eh, partijen aandacht hebben voor jongeren. Eén, ehm, op basis van hun standpunten. Ehm, dus nou ja, Um, van het leenstelsel, <laughs> hoogte van de basisbeurs, eh, goed onderwijs, klimaat, wonen, noem maar op. En aan de andere kant ook dat die standpunten goed gecommuniceerd worden. Dus maak gewoon breed gebruik van social media. Uh, zet daarop in en leg ook uit wat je aan het doen bent. Ik denk dat dat de manier is om jongeren te bereiken. Uitstekende tip. Bij jou zit het in ieder geval wel goed. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Bart Hemmers van Volt Nederland. Dankjewel voor jouw toelichting op je stelling... Eh, snel meer jongeren nodig in de politiek. dankjewel, Bart. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. de vrouwen doen het weer best hier in de show. <laughs> ja. Françoise Hardy met Comment te dire adieu. Nee, ik ben nog lang niet weg. Nee, ik ben hier nog vijf kwartier hier bij GoFam. Dus eh, je moet nog even met me stellen. En voor hoorde je Laura Jansen. Natuurlijk een single girls. Een eh, mooi lied over het vrijgezellenleven van de dames zou je kunnen zeggen. Tijd voor een mooie antieke van Mesh. see. Visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger. Watch it grin. Suicide is painless. It brings on many changes decisions that I keep. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why? Een eerbetoon aan moeder. Ja, en het is niet eens moederdag op deze zondag. Maar wel lekker toch, Maywood? Mother, how are you today? En MASH. een Suicide is Painless. Ik eh, was vorige week was ik in Aken. En daar eh, was er in het hotel een eh, Duitse tv-zender. En daar draaiden ze de hele dag afleveringen van Mesh. Vroeger, hey, vroeger Vroeger, toen lachte je er nog om, maar het is eigenlijk ontzettend flauw als je het nu ziet. Ja, en toch is het wel weer grappig om zo'n oude serie eh, te zien. En eh, ja, dat daar dus kennelijk ook zenders zijn die dat eh, ja, programmeren. Ik weet niet of ons, de gouden oude tv-zender van Nederland, of die het uitzendt. Maar goed, dat doet verder niet de zaak. Het was wel grappig en ik wil het gewoon nog even met je delen op deze zondagmorgen. Dus... En dan weer tijd voor muziek, hè, zoals altijd. Hoover ik? you had to say. It got real black and nasty. I want to feel elastic. c'est nummer dat ik eh, al heel lang niet meer heb gehoord. En ik was dan ook verrast dat hij vandaag weer op de playlist terecht kwam. Hè? Sneaker en It's More Than Just The Two Of Us. En hoe vervang ik met eh, Hiding In A Song aan het einde van het eerste uur van... De zondagmorgen van GoFM. Over een paar minuten ben ik bij terug met het tweede gedeelte van de show. We gaan iets meer tempo maken. En eh, dan maken we het ook weer hartstikke gezellig. Tot aan 12 uur op deze ja, herfstige zondagmorgen. Tot besluit van dit uur Galet en Aisha. En daarna nog even een minuutje denk ik. Barry Manilow met Blue. Tot zometeen. ما بي عيشة سيتمام regarde-moi. Oh, oh, oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi.